Dat is gebleken op de proforma-zitting tegen de 22-jarige verdachte. De verpleger werkte als stagiair en invalkracht bij verschillende tehuizen... in onder meer Rotterdam, Puttershoek en Ridderkerk. Ruim een jaar geleden werd hij aangehouden. Voor het onderzoek werden zeker drie lichamen van overleden bewoners... van zorginstellingen opgegraven. Staatsbosbeheer is begonnen met het afschieten van herten in de Oostvadersplassen. Vanaf vanochtend zijn er bijna elke dag vier jagers in het natuurgebied. Staatsbosbeheer streeft ernaar om 20 herten per dag af te schieten. Tegen het afschieten van herten is grote weerstand. Actiegroepen hebben tevergeefs via de rechter gevraagd om een verbod. De provincie Flevoland vindt dat er te veel grote grazers in de Oostvaardersplassen leven. In de winters is er niet genoeg te eten. Als de Britten in de Europese Unie willen blijven... kunnen ze de brexit nog terugdraaien... totdat de parlementen van alle andere lidstaten... het brexitakkoord hebben goedgekeurd. Dat oordeelt het Europese Hof in een zaak die was aangespannen... door Britse politici die tegen de brexit zijn. De advocaat-generaal van het Hof kwam vorige week in een advies tot dezelfde conclusie. Honkballer Luke van Mil, die in Australië speelt... ligt in Canberra in kritieke toestand in het ziekenhuis. Volgens zijn familie heeft hij zaterdag bij een ongeluk... ernstig hoofdletsel opgelopen. Wat er precies is gebeurd is onbekend... maar volgens zijn familie had het niets met honkbal te maken. Van Meel is werper van Oranje. Zomer speelt hij in Nederland bij Neptunus. Winters speelt hij in Australië voor de Brisbane Bandits. Het weer nog verspreid over het land vallen buien, soms met hagel. Het gaat flink waaien. In het Waddengebied kunnen zware windstoten voorkomen. Het is vandaag zo'n 7 graden. Dit was het NMS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam staat tussen Naarden en Muiden 6 kilometer file. Een kwartier vertraging. A1 Amersfoort Amsterdam tussen Knopend Muidenberg en Knopend Watergaasmeer 20 minuten extra reistijd.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 father will be pacing the floor Listen to the fireplace roar Really, I'd better scurry Beautiful, please don't hurry Maybe just a half a drink more Put the music on while I pour The neighbors might think beats are bad out there. Say what's in the string. No caps to be had out there. I wish I knew how. Eyes are like starlight now. Breathe despair. I'll take your hat. Your hair looks swell. I'd well. say no, no, no, Mind sir. if I move in closer? At least I'm gonna say that I tried. What's the sense of hurting my pride? baby, it's cold out there. You're welcome as I'm lucky that you so dropped in. Nice and warm. Look out the window at the storm. My sister will be suspicious. God, your lips look delicious. My brother will be there at the door. Waves upon the tropical shore. My maid and mine is vicious. God, your lips are delicious. But baby, just a cigarette more. Never such a bliss. out there me van de kerst. Send salutations as sure as the stars shine above. Yes, it's Christmas. Christmas, my dear. It's time of the year, the time of the year to be. Met ZFM. Hele fijne dagen.